10 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag hun fiets meenemen in NS-treinen op de hoge snelheidslijn. Eerder kon dat niet vanwege de veiligheid. De NS moest 42 bestaande treinen toch al aanpassen voor gebruik op de hoge snelheidslijn... en daarbij is meteen ruimte gemaakt voor vier fietsen. Reizigers mogen alleen buiten de spits hun fiets meenemen. In de Thalys en de ICE kan het niet. Volgens de NS is er duidelijk behoefte aan het meenemen van de fiets in de trein. Jaarlijks worden 750.000 fietsdagkaarten verkocht. De orkaan Harvey heeft in de Verenigde Staten voor vele tientallen miljarden dollars aan schade aangericht. Ook Louisiana en andere staten kampen met veel schade. De Amerikaanse regering zal voor het herstel een beroep doen op het congres, want het Nationale Rampenfonds heeft nog maar 2 miljard dollar in kas. Het dodental in Texas als gevolg van het noodweer staat inmiddels op 44. In Purmerend heeft vannacht een agent een, vanochtend een agent een man doodgeschoten. Wat eraan vooraf ging is volgens de regionale omroep Noord-Holland nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De Rijksrecherche onderzoekt het incident. Dat is standaard procedure als een agent heeft geschoten. In Myanmar zijn al zeker 400 mensen om het leven gekomen bij gevechten tussen het leger en mensen van de Rohingya-moslimminderheid. Tussen de 30.000 en 40.000 mensen ontvluchten de westelijke deelstaat Rakhine op weg naar Bangladesh. De onlusten begonnen een week geleden toen Rohingya-rebellen politieposten aanvielen. Daarop reageerde het leger met harde hand. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag heeft meer dan duizend historische luchtfoto's online gezet. Foto's van Nederlandse steden en dorpen in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. De foto's zijn destijds gemaakt door de luchtvaartafdeling van de Koninklijke Luchtmacht. Die was geïnteresseerd in alle objecten en situaties die militair van belang waren, zoals forten, bruggen en sluizen. Dat levert voor Nederland van nu een schat aan informatie op over hoe het land er bijna 100 jaar geleden bij lag.